Drie uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. In een presidentiële verklaring heeft de VN-veiligheidsraad Syrië veroordeeld... voor het gebruik van geweld tegen demonstranten. De 15 leden van de Veiligheidsraad werden het niet eens over een resolutie. Er kunnen daarom geen sancties aan de veroordeling worden verbonden. De Syrische bondgenoot Libanon blokkeerde de verklaring in de Veiligheidsraad niet... maar neemt wel afstand van de tekst. In Syrië worden anti-regeringsdemonstraties al maanden hard neergeslagen. Daarbij zijn honderden mensen om het leven gekomen. Gisteren reden tanks en panzervoertuigen het centrum van de stad Hama in. Daar zouden alleen al sinds zondag 140 burgers zijn gedood. De gemeenteraad van Sao Paulo is akkoord gegaan met een plan voor een grote optocht speciaal voor heteroseksuelen. De hetero Pride moet iedere derde zondag van december... in het centrum van de Braziliaanse stad worden gehouden. De initiatiefnemer zegt dat de dag niet bedoeld is als protest tegen homoseksualiteit... maar hij vindt dat homoseksuelen van te veel privileges genieten. Zo mag de Gay Pride door een van de drukste straten van Sao Paulo... terwijl de jaarlijkse optocht voor Jezus daar geen vergunning voor krijgt, zegt de initiatiefnemer. Veel organisaties van homoseksuelen zijn fel tegen een hetero-pride omdat ze vrezen voor geweld tegen homo's. De burgemeester van Sao Paulo moet het besluit nog ondertekenen. De Verenigde Naties hebben nog eens drie regio's in Somalië uitgeroepen tot hongersnoodgebied. In vijf regio's is nu een groot voedseltekort en de vrees bestaat dat de hongersnood zich uitbreidt over heel Zuid-Somalië. De situatie in het land wordt verder nog bemoeilijkt doordat er een burgeroorlog woedt. Het weer in het noordoosten nog een bui, verder opklaringen met kans op mist. Overdag zonnige periode, later bewolking en s'avonds weer regen. Het wordt 21 tot 26 graden.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 Een Doors Weekend dus, eh, met een documentaire en een speelfilm. Ik heb in ieder geval gekeken naar die documentaire die wel heel bijzonder was. Eh, Moonlight Drive, dat liet ik je nog eens een keer horen eh, uit Strange Days. De LP van The Doors uit 1967. Welkom, dit is de Nacht in Anders, het tweede uur. Zo dadelijk laat ik je een melodietje horen dat je dagelijks, als je tenminste veel tv kijkt, dagelijks voorbij hoort komen. Maar dan hoor je maar een heel klein fragmentje ervan. En dat heeft te maken met een eh, commercial van de stichting Ideële Reclame. En verder ook nog aandacht voor enigen die ons de afgelopen weken zijn ontvallen. Maar eerst even Adele die al wekenlang nummer 1 staat in de Engelse hitparade op de Engelse albumcharts.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 Ooh. Het liedje dat je ook tegenkomt op het album 21, Someone Like You. En dat album 21, dat staat al 18 eh, weken nummer 1 op de Britse albumhitlijst. En dat is al eh, jaren, zeg maar decennia, niet voorgekomen. De laatste keer dat... 18 eh, weken een LP toen nog nummer 1 stond op zo'n lijst. Dat was in 1977. De Beaches die tekenden daar destijds voor. En die Bee Gees, die, hebben, die zijn ook weer dagelijks te horen als je kijkt naar de televisie. Er is namelijk eh, in de diverse reclameblokken een spot van de stichting Ideële Reclame... en die vraagt aandacht voor de gevolgen van het scheiden voor kinderen. Het thema van de campagne is wat je zegt tijdens een scheiding kan een kind voor altijd tekenen. En in de beelden die je ziet, eh, dan zijn er eh, kinderen niet zo groot, een jaar of tien schat ik zo... met eh, zogenaamd getatoeëerde teksten op hun huid. Teksten die uh, dan gevolgen zou kunnen hebben voor dat kind...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 Meestal rond de nieuwsuitzendingen bij de reclameblokken. De Stichting Ideële Reclame die het gebruikt voor de campagne. Wat je zegt tijdens een scheiding kan een kind voor altijd tekenen. De Bee uit 1968 en aanvankelijk, aanvankelijk zou Cliff Richard dit nummer opnemen. Het was speciaal voor Cliff Richard geschreven in 1968... maar die was op dat moment helemaal niet bezig met het maken van een uh, langspeelplaat. Dus hadden de Bee zoiets van, nou, dan nemen we het zelf maar op. Wat je nu gaat horen, dat is weer een eigen opname... maar niet uit de NOS-archieven, niet uit de VARA-archieven... niet uit de archieven van de VPRO maar uit de archieven van de VRT. Je gaat luisteren naar Spinvis. Spinvis die een opdracht van de VRT een lied maakte. Een lied dat te maken had met een schilderij. En ik zocht hele bijzondere schilderijen uit, namelijk tekeningen. Tekeningen op de grotten van Lascaux Breathe. geleden opgenomen in de studio's van de VRT in Brussel. Spinvis, die daar te gast was in opdracht van de redactie van het programma Mochi van VRT Radio 1 kon hij een compositie gaan maken. compositie gebaseerd op een schilderij. En hij koos daarvoor de tekeningen uit, de tekeningen uit van de grotten van Lascaux. En Spinvis, gaan we binnenkort meer van horen. Er gaat namelijk een eh, nieuwe cd van hem uitkomen onder de titel Tot ziens, Justin Keller. En er komt niet alleen een cd uit, er komt ook een eh, stripboek uit... waarbij al de dertien liederen die hij gaat zingen op dat album Tot Ziens... Justin Keller in beeld worden gebracht door striptekenaar Hanko Kolk. En de presentatie van de cd en het boek zullen plaatsvinden in Tivoli op 22 november. En een dag later in de Ancien Belgique in Brussel. Spinvis dus. De nacht in dans bij de Varen op Radio 1. Dit is de nieuwe Jamie Woon. Walked when I should've run. Ran when I should've walked. When I should've run, and I ran when I should've walked. me. Even when you ain't beside me, and I go into hiding. And I know I never leave it alone. Another round of your phone leaves. Of all the ways you could know me, how I take time going slowly. Over time that I did on my own. Still I walk when I should've run. collected. I pray that we are regretless, you and I, the connected. I in the blood and the bone. Jamie Woon, de nieuwe single van hem, die heet eh, Shuda. Dat wil zeggen de nieuwe single in het buitenland. Want hier in Nederland doen wij het nog eventjes met eh, Night Air. Maar dit eh, Mirror Shuda wat ik je liet horen... dat kan je ook vinden op zijn cd Mirror Writing. Amy Winehouse, laat ik het daar nog eens even met je over hebben. De afgelopen weken zijn er op de hitlijsten alle songs terechtgekomen... die te vinden zijn op eh, de albums eh, Frank en Back to Black. Maar er zijn nog meer opnamen van Amy Winehouse. Ja. Eh, bijvoorbeeld eh, op de soundtrack van de film Richard Jones... daar vind je ook een liedje van eh, Amy Winehouse op terug. Daar zingt ze de Carol King, Jerry Goffin compositie... Will You Still Love Me Tomorrow. En vorig jaar is er ook iets nieuws uitgekomen van Amy Winehouse. En in Engeland en in België is dat zelfs om een single uitgekomen... maar in Nederland niet... Je kan namelijk dat nummer vinden op een cd onder de titel Q Soul Bossa Nostra. En dat is een hommage aan Quincy Jones. Diverse artiesten doen daar ook mee. En ook Amy Winehouse heeft in samenwerking met Mark Ronson haar bijdrage daaraan geleverd. Het nummer heb je in ieder geval al vaak kunnen horen hierbij. De Nacht Klinkt Anders. Where else? Ik laat het je nog eens een keer horen. Van vorig jaar, It's My Party, Amy Winehouse. Sloopje van Ain't Got No I Got Life... wat je kent van Nina Simone daarin. Je hoorde Amy Winehouse, It's My Party... geproduceerd door eh, Mark Ronson... en gemaakt naar aanleiding van het uitbrengen van een LP... die opgedragen is aan Quincy Jones. Q, Soul, Bossa Nostra. Een hoop artiesten doen eraan mee. Ook veel hip-hop op dat album. En ook Amy Winehouse leverde deze bijdrage. It's My Party. En It's My Party was in de jaren 60 een hit voor Leslie Gore... En Quincy Jones die heeft dat destijds in de jaren 60 ook geproduceerd. Vandaar dat het nummer ook op die hommage-cd van hem staat... die vorig jaar verscheen. Amy Winehouse dus. Dan een overlijden waar vorige maand weinig rugbaarheid aan is gegeven. Dat krijg je met mensen die op de achtergrond werken... maar die heel belangrijk zijn op de achtergrond. Want zij maken een herkenbaar geluid zonder dat je er erg in hebt. Hos van Hardeveld. Mij was het ontgaan, ik heb het, nergens, eh, het is me nergens opgevallen vorige maand. Tot afgelopen maandag er een in memoriam stond in de Volkskrant over Hos van Hardeveld. Hij was bassist bij de band Unit Gloria. Heeft daarna nog vele keren opgetreden als studiomuzikant. En ook was hij als bassist aanwezig bij het maken van jingles voor de zeezender Radio Veronica. Zijn verdienste dus is vooral het eh, zijn van bassist bij Unit Gloria. Niet alleen ten tijde van uh, Bonnie Sinclair, maar ook ten tijde van Robert Long. Unit Gloria met Robert Long. En dit is een van de meest herkenbare intro's uit de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek. zo hoorde je nog eens een keer de stem van Robert Long voorbij komen. In de Engelse taal, The Last Seven Days, Unit Gloria. En aan het begin hoorde je Hos van Hardeveld de wah pedaal indrukken bij de basgitaar. Destijds heel uniek, maar het bepaalde wel meteen het geluid van deze zeer succesvolle single... die nog steeds in de top 2000 staat van Unit Gloria, The Last Seven Days, Hos van Hardeveld... Een maand geleden overleden, hij is 66 jaar oud geworden. 5 juli is de overledensdatum van deze Horst van Hardeveld. Afgelopen week, de 29 juli, ook het overlijden van eh, iemand die al jarenlang meedraait in de Amerikaanse popmuziek, Gene McDaniels. If I were a tower of strength, I'd walk away I'd look in your eyes, and here's what I'd say I don't want you, I don't need you, I don't love you anymore. And I'd walk out the door. Or you'd be down on your knees, or you'd be calling to me. But the tower of a strength is a something I'll never be. if I were a tower of strength. I'd watch you cry, I'd laugh at your tears, and tell you goodbye. I don't want you, I don't need you, I don't love you anymore. And I'd walk out that door. Uh, you'd be down on your knees, uh, you'd be calling to me. I'll never be. I don't want you. I don't need you. I don't love you anymore. And I'd walk out that door. You'd be down on your knees. Uh huh. You'd be calling to me. strength is a something eh, I'll never be. De Tower of Strength, Gene McDaniels, die hoorde een hit van 1961. En het haalde destijds de vijfde plaats van de Amerikaanse hitparade. Gene McDaniels, een andere eh, bekende eh, hit van hem is 100 Pounds of Clay. In de jaren 60 de rassendiscriminatie in de Verenigde Staten. Regelmatig eh, berichten daarover op de voorpagina van de diverse kranten, ook in Nederland. En dat stimuleerde deze Gene McDaniels, zelf een zwarte man... om een soort protestsong te componeren. Compared to What componeerde hij. Het is een eh, jazz-soul-klassieker geworden... En eh, is destijds bekend geworden door Les McCann en Eddie Harris. Maar deze Gene McDaniels heeft daarna, dan zijn we alweer in de jaren 70 gekomen... ook nog andere fraaie mm, liederen gecomponeerd. Roberta Fleck maakte onder andere dit bekend. Strolling in the park, watching winter turn to spring. Walking in the dark, seeing start to show. 1976 opgenomen en het was een groot hit voor Roberta Fleck. Dit Feel Like Making Love, geschreven door eh, Gene McDaniels. Hij is vrijdag op 76-jarige leeftijd overleden. En van dat film Making Love kun je wellicht ook nog een andere uitvoering... een instrumentale uitvoering. En die is van Bob James... Donderdag, een trieste dag voor Bernd Kluver. Hij is maar 63 jaar oud geworden. Hij stierf ten gevolge van een huishoudelijk ongeluk. alt ist wie die Welt und wer ihn träumt, hört ihm zu, wenn er erzählt. Der Junge mit der Mundharmonika singt von dem, was einst geschah in silbernem Träumen von der Barke mit der gläsernen Fahrt, die in sternenklarer Nacht deiner Einsamkeit entflieht. Du hörst sein Lied und ein Engel steht im Raum dann weißt du nicht, ist es Wahrheit oder Traum? Der Junge mit der Mundharmonika singt von dem, was einst geschah, in silbernen Träumen von der Barke mit der gläsernen Pracht, die in Sternen sternenklarer Nacht deiner Traurigkeit entflieht. kan je hier voorbij horen komen bij de Nachting. Dan de op Radio 1. Je hoorde Bernd Kluver, die eh, afgelopen week op 63-jarige leeftijd is overleden. Vorige week donderdag gebeurde dat allemaal bij een huishoudelijk ongeluk. Hij eh, viel namelijk eh, van de trap, 63 jaar oud geworden... en beroemd geworden in Europa met Der Jonge Miet, der Mundharmonica... een hit van 1973. Gisteren maakte het, ministerie, het Russische ministerie van Cultuur bekend... dat de pianist Nikolai Petrov op 68-jarige leeftijd is overleden. werken 811. Je hoorde de pianist Nikolai Petrov, die zoals eh, gisteren bekend werd... is overleden op 68-jarige leeftijd in Moskou. Nikolai Petrov die speelde met de beste klassieke orkesten... die je maar kan bedenken in de wereld. En hij gaf zo'n 70 à 100 concerten per jaar. Daarmee kreeg hij een beroerte en daar is hij dan uiteindelijk aan overleden. jorde eh, aan de piano Nikolai Petrov. En dit wordt op de gitaar Mark Knopfler. En binnenkort kan je hem zien in Ahoy. In een soort van voorprogramma. Nou, een echt voorprogramma is het niet. Twee concerten vanavond. Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. the building, I can't come to the phone, calling Elvis, you're all alone. Well, tell us calling, just to wish him well. Let me leave my number, heartbreak hotel. Oh, love me tender, baby, don't be cruel. Return to sender, trigger like a fool. Call. Knopfler dus op de gitaar. En ook eh, verantwoordelijk voor de zang die hoorde. Ten tijde van de Dire Straits. Liet je nog eens keer luisteren naar Calling Elvis. En 20 oktober dan is hij in Nederland. Dan zal hij een optreden geven in eh, de Ahoyhal in Rotterdam. Niet de hele avond. Hij zal daar zo'n uh, uur denk ik optreden. Dan is er een pauze. En als de pauze voorbij is, dan verschijnt Bob Dylan op het podium. Mm, ja, ja, een dubbelconcert dus eh, voor de prijs van één kaarten vanaf 60,50 euro. En dat is ook een mooie prijs voor eh, de huidige tijd. Want sommige kaarten die eh, voor een avondje uit zijn vaak 100 euro. In ieder geval de Dire Straits, je hoort hier dus met Calling Elvis. En de band die je nu gaat horen komt uit Mali. Komt ook naar Nederland toe, 18 oktober Paradiso. Tina Riwen, zo heten ze. الطفو تدو دير بالشنا وناشني لما الطفوق تدو دير بالشنا وناشني يتي سيد هضيتي تيمس سيد بالشنا وناتري يتي سيد هضيتي مس تير مننا وناتري تنيري تبو ما ميت ما je ما استرتاي يا يلا كيسا ما Oh jealous desert, why can't you see you are a treasure? I've seen the world kleurrijk gezelschap als je zo naar de hoes kijkt. Uh, Tina Riwen, de naam van de jongens. En je hoorde ze hier met Tinere Takim Tossam. Uit Mali komen ze. En ze komen in de herfst naar Nederland toe, 18 oktober. Dan zullen ze een optreden geven in Paradiso. Claudia de Brij is vanavond op de televisie als presentatrice van een programma Flikker op. En dat doet ze samen met Arie Bomans. Oh, Arie... Eh, uh, eh, eh, Arie eh, van, de, van de Karel kan hier op zijn achternaam komen ineens. Boomsma, ja. Harry Boomsma, ja. Hier is Claudia zingend. Mag ik dan bij jou? Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan?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 Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt en ik weet het zeker